En bij ruim 39 procent heeft de partij precies de helft van de parlementszetels. Er zijn vervroegde verkiezingen in Slowakije omdat premier Radikova in het parlement geen steun had gekregen voor uitbreiding van het Europese noodfonds. De oppositie wilde alleen akkoord gaan met de uitbreiding van het fonds als de regering daarna zou opstappen en verkiezingen zou uitschrijven. PVV-leider Wilders vindt de vergelijking van VVD-senator Schaap triest. Dat zei hij tegen het ANP. Schaap komt met een boek waarin hij schrijft dat de PVV een formule hanteert die lijkt op de jaren 30 van de vorige eeuw. Wilders noemt het een ziekelijke vergelijking. In het boek schrijft de VVD-senator dat de PVV vijandbeelden creëert om duidelijk te maken eh, hoe het eigen bestaan wordt bedreigd. In Friesland zijn vijf mannen opgepakt voor de ontvoering en mishandeling van een man uit Leeuwarden. Ze hadden een zakelijk conflict met het slachtoffer. Ze hielden hem woensdag korte tijd vast in zijn loods. En daar lagen spullen die de verdachte wilde terug hebben. Toen ze waren vertrokken kon de man de politie waarschuwen. In Velzen-Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalrecyclingbedrijf. In het bedrijf ligt veel oud papier. De politie adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer verwacht dat het nablussen tot maandagochtend zal duren. In de eredivisie voetbal heeft ADO Den Haag na acht duels weer gewonnen. Het werd 2-0 tegen Heracles. Vitesse won van FC Groningen. De Arnhemmers wonnen met 3-1. En Herenveen heeft hekkensluiter Excelsior verslagen met 4-2. Het weer wisselend bewolkt en nevelig, minima rond 5 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar later ook zonnige periode.